Clemens Peters met het NOS Journaal. Een gewapende man heeft in de Oekraïense hoofdstad Kiev zeker vijf mensen doodgeschoten en een onbekend aantal mensen verwond, van wie er één later alsnog zou zijn overleden. De man vluchtte daarna een supermarkt in en nam enkele mensen in gijzeling. De politie bestormde even later die supermarkt in het zuidwesten van de stad, nadat onderhandelingen met de schutter op niets waren uitgelopen. De dader werd daarbij doodgeschoten. Hij zou een man van 58, afkomstig uit Moskou zijn. Netbeheerder Tennet sluit nieuwe datacenters voorlopig niet aan op het stroomnet... omdat het netwerk anders te vol raakt. Tennet beloofde bedrijven eerder wel een aansluiting, maar komt daarvan terug. En daardoor dreigt de netbeheerder nu zelf in de problemen te komen. Een Australisch datacenter eist bij de rechter een aansluiting. Anders wil het bedrijf vanaf 1 juni dagelijks 500.000 euro van Tennet. En dat kan de schatkist een hoop geld gaan kosten, want Tennet is eigendom van de staat. Het kabinet schaalt op naar fase 1 van het landelijk crisisplan olie. Dat houdt onder meer in dat er extra wordt gelet op hoeveel olie en diesel er nog in opslag is en hoe de aanvoer verloopt. Ook zijn er extra gesprekken met sectoren die veel brandstof gebruiken, zoals transportbedrijven. In de volgende fase kan er een oproep komen om zuiniger om te gaan met brandstof. En pas in de vierde en laatste fase is sprake van een echte oliecrisis. Het opschalen naar fase 1 gebeurt vanwege de toenemende spanningen in het Midden-Oosten. President Trump wil nog niet reageren op berichten dat de schepen zijn beschoten in de straat van Hormuz door de Iraanse Nationale Garde. Op een persconferentie zei Trump alleen dat Iran en de VS heel goede gesprekken hebben. Iran heeft de straat van Hormuz vanochtend opnieuw gesloten. Volgens het land is dat een reactie op de Amerikaanse blokkade van schepen die van en naar Iraanse havens willen. Het weer. Vanavond en vannacht overal opklaringen. Het kan mistig worden.